De brancheorganisatie van winkeliers spreekt van oneerlijke concurrentie. Webwinkels zijn bijvoorbeeld gevestigd op een industrieterrein... en dan is een gewone winkel in strijd met het bestemmingsplan. De afgelopen jaren heeft Detailhandel Nederland zo'n 500 klachten gekregen van winkeliers... die zeggen schade te hebben geleden van webwinkels met een eigen vestiging. Het Belgische postbedrijf B-Post werft postbodes in Nederland. Het bedrijf komt personeeltekort in onder meer Oost-Vlaanderen. Nederlanders die vlak bij de grens wonen kunnen dat tekort aanvullen, denkt het bedrijf. De laatste tijd zijn veel Nederlandse postbodes door een reorganisatie van PostNL hun baan kwijtgeraakt. B-Post is begonnen met een wervingscampagne en houdt bijeenkomsten voor Nederlanders. De eerste vier Nederlandse postbodes zijn al in België aan de slag gegaan. In Rusland heeft de veroordeling van oppositieleider Navalny geleid tot protesten. Zo gingen in Moskou en Sint-Petersburg duizenden mensen de straat op. Het protest was niet toegestaan door de autoriteiten. Er was veel politie op de been. In Moskou werden ruim 100 mensen gearresteerd, maar de meeste werden snel weer vrijgelaten. Navalny werd gisteren veroordeeld tot vijf jaar werkkamp. De veroordeling leidde internationaal tot veel protest. Hij zou het slachtoffer zijn van een politiek proces. De Haagse gemeenteraad trekt ruim 180 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuw dans- en muziekcentrum. Het Spuiforum wordt het nieuwe onderkomen van onder meer het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater. Ook zou het Koninklijke Conservatorium erin gehuisvest worden. Onderzocht wordt nog of de renovatie van bestaande theater- en muziekgebouwen goedkoper is. De gemeenteraad had al eerder toestemming gegeven voor de bouw van het Spuiforum, maar dat besluit leidde tot veel ophef in Den Haag vanwege de kosten. Het weer volop zon, alleen langs de noordkust nog wat wolken. Het wordt 20 graden op de stranden en 24 tot 28 graden in het binnenland. Morgen eerst wisselend bewolkt, in de middag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal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 emotion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 er nog eentje van José James, Heaven on the Ground. Eh, welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Eh, mijn naam is nog steeds David Habig. En ehm, het is eigenlijk best wel eenzaam in zo'n grote studio. Eh, het is echt een mega studio geworden. En ik sta er nu helemaal alleen. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het is een mooie studio. <laughs> wij gaan verder met... moet ik weer even kijken. <clears throat> Oh ja, Louis Prima. Louis Prima had ik klaarstaan op de draaitafel met Buena Zera. Het is nog niet helemaal avond, maar alvast een fijne avond. Eh. maar ja, het is een mooi liedje. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper Bonacera With that old moon above the Mediterranean Sea In the morning, Senorina, we'll go walking Where the mountains help the sun come into sight And by the little jewelry shop we'll stop and linger While I buy a wedding ring for your finger in the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. assim. Hum. senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, Sera, senorina, kiss me goodnight. see what I see. Wanna go where I wanna go, and you know I'm feeling like a long time waiting for someone wanna go where I wanna go, and you know I'm feeling like a long time I've waited for someone James met Do You Feel. Vandaag dus eh, te gast met een optreden op North Sea Jazz. Ehm, wij gaan verder met een nummer. Eh, het heet uh, The Entertainer. Iedereen kent het wel. het is van Scott Joplin. Ehm, het is wel bekend van de Felix-reclame. <laughs> Felix, oeh, dat smaakt. Maar eh, voor, de, voor het kattenvoer natuurlijk. Ehm, en ehm, ja, het is echt eh, iets uit mijn jeugd. En eh, je herkent het uit duizenden bij deze. Nascimento met Tret Ponta. We gaan verder met <clears throat> Set in Dol met Joe Jones. Thank Sergio Mendes met Primitivo. Um, ja, we gaan verder met... Mm. ja, de Harlem Nocturne, een Johnny Cooper Orchestra. Je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens 皮肤。 met C'est Petit En we gaan verder met uh, Canto de Osana van Baden Powell. But something in our minds will always stay. Cassandra Wilson met het welbekende Fragile. Ehm, wij gaan verder met nog een laatste nummer van José James. José James die natuurlijk vandaag dus op Noord Jazz staat. En wij gaan draaien Make It Right. whisper in my ear, my darling, that you'll always be here by my side. I'm gonna tell you what I know, and that is everlasting love is mine. When you know a love is lasting, you hold on to it with all your might. And let it grow into a masterpiece, gonna nothing left.